Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De burgemeester van Breda zegt tegen de NOS dat hij achter het testevenement staat aanstaande zaterdag. Daar mogen 10.000 bezoekers deelnemen aan een Field Lab testevenement van Radio 538. Een petitie tegen die Oranje Dag is sinds gisteren meer dan 240.000 keer ondertekend. Een arts van het Amphia ziekenhuis in Breda startte de petitie. Hij stelt onder andere namens verontruste zorgverleners en patiënten op wachtlijsten dat het Field Lab experiment moet worden worden afgeblazen. De gemeente Breda heeft het kabinet gevraagd of het nog altijd voorstander is van de test. De aanhangers van de Russische oppositieleider Navalny willen woensdag de straat op in Moskou en Sint-Petersburg. Ze hopen in totaal op meer dan een half miljoen betogers. Het grootste massaprotest zou dat zijn sinds de februari-revolutie van 1917. Navalny zit in een gevangenkamp en heeft ernstige medische klachten en hij is in hongerstaking. Volgens zijn aanhangers gaat zijn gezondheid snel achteruit. Het katshuisoverleg tussen leden van het kabinet en het OMT is voorbij. Daar is besproken of er 28 april al versoepelingen mogelijk zijn. Er is niks over bekendgemaakt, maar volgens ingewijden is het kabinet iets positiever dan afgelopen week. Toen waarschuwde premier Rutte dat de besmettingscijfers er niet goed uitzien. Komende dinsdag wordt een besluit verwacht. De bibliotheek van de universiteit in Kaapstad staat in brand. Een deel van de unieke collectie is in de as gelegd. Op de hellingen van de Tafelberg in Zuid-Afrika woedt een grote natuurbrand. De universiteit is voor een deel tegen die hellingen aangebouwd. Honderden studenten en personeelsleden zijn geëvacueerd. De brandweer heeft helikopters ingezet om het vuur te bestrijden. En het weer. Vannacht wordt het een graad of drie en er kunnen misbanken ontstaan. Morgen wisselend bewolkt. Later op de dag een paar buien, vooral in het zuiden, mogelijk met onweer. En het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat de file op de N208 Sassenheim richting Velserbroek.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 And you, no matter what the brakes, we make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's all. can make it so conversation, but you gotta be smooth, right, right. Don't be bugging my friends, to know my sea love. Boy, I'm cool as a fan. Won't you let me show you? You ain't gotta be shy. I'm here waiting for you. We can kick it tonight, right, right. Then we do like I'm drowning. Pulling against the street, pulling against the street.